5 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. De A10 Zuid is weer toegankelijk voor het verkeer. En ook het treinverkeer rijdt weer volgens dienstregeling. De weg ging om twee uur vannacht weer open. Drie uur eerder dan gepland. Bij station Amsterdam-Zuid werd sinds donderdagavond... aan een nieuwe reizigerstunnel gewerkt. Voor het plaatsen van het betonnen dakdeel van 3 miljoen kilo zwaar... moest een deel van het spoor en de A10 worden verwijderd... en al het verkeer wordt stilgelegd. In India worden vliegtuigen van en naar New Delhi omgeleid... vanwege de luchtvervuiling in de stad. Meer dan 30 vliegtuigen landen op een andere plek... omdat het zicht te slecht was. Afgelopen vrijdag werd in Delhi al de noodsituatie uitgeroepen. Toen was de concentratie fijnstof zo'n 20 maal hoger... dan de maximumnorm. Nu is dat al 25 keer. Om erger te voorkomen geldt er vanaf vandaag een beperking voor het autoverkeer. Verder zijn alle scholen de komende dagen dicht en bouwprojecten stilgelegd. Recruiters benaderen vrouwen veel minder vaak voor een baan dan mannen, meldt het FD. De krant liet onderzoeken hoe vaak mensen worden gepolst voor een baan. Zelfs in sectoren waar veel vrouwen werken, zoals de zorg, werden mannen vaker benaderd. Staatssecretaris Van Ark kwam vorige maand met een wetsvoorstel... om discriminatie op de arbeidsmarkt aan te pakken. Uit een onderzoek in opdracht van sociale zaken... blijkt dat werkgevers aanzienlijk minder discrimineren dan in 2015... maar dat het nog altijd voorkomt. Bij een hotel in Barcelona, waar de Spaanse koning Philippe logeert... hebben honderden mensen gedemonstreerd. Er was onder meer een lawaai-protest. De koning heeft behoorlijk aan populariteit ingeboet bij de separatisten... sinds hij het Catalaanse referendum voor onafhankelijkheid publiek veroordeelde. In Barcelona is het al weken onrustig. De demonstranten zijn boos over de celstraffen... die Catalaanse separatistische leiders kregen opgelegd... voor opruiing rond het onafhankelijkheidsreferendum twee jaar geleden.